Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt waarschijnlijk een latertje in Den Haag. Al de hele dag praten ze daar over de Prinsjesdagplannen. Alle partijen mogen om en om laten horen wat ze ervan vinden. Maar het schiet nog niet erg op, zegt verslaggever Rob Bolsius. Inmiddels is eh, Rob Jetten van D66 aan het eh, woord. En hij is pas de derde spreker sinds vanochtend eh, kwart over tien. Het is een beetje oneerlijk om te zeggen dat we nog aan het begin van het debat zitten. Want die eerste sprekers die worden ook het meest onderbroken door hun collega's. Maar we zijn inderdaad nog niet ver in het debat. Het ging vandaag onder meer over het onderwijs en het leenstelsel. Maar vooral over de huizenmarkt. Veel partijen zien in dat er echt iets moet gebeuren. Morgen dan staat er nog zo'n dag op de planning en dan komt ook demissionair premier Rutte aan het woord. De marine op het Spaanse eiland La Palma heeft een stuk strand afgezet om mensen op afstand te houden. Afgelopen weekend barstte een vulkaan uit. De lava stroomt nu richting zee en als dat spul het water raakt kunnen er giftige gassen en explosies ontstaan. En na ruim anderhalf jaar wil Australië de grens voor buitenlanders weer opengooien. Rond kerst zou je er weer heen moeten kunnen met je backpack. Dat zegt de Australische minister voor Toerisme. De regels blijven wel streng. Je moet eerst nog in quarantaine op een daarvoor aangewezen locatie. De minister zegt dat er eind dit jaar waarschijnlijk genoeg Australiërs gevaccineerd zijn om die grens weer te openen. En Nicky de Jager, bekend als YouTuber Nicky Tutorials... vraagt rond deze tijd op de VN-top aandacht voor LHBTI'ers over de hele wereld. Dat doet ze tijdens een bijeenkomst over gendergelijkheid en discriminatie van de LHBTI-gemeenschap. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom de Bruin, had het al even over haar. Nicky de Jager from the Netherlands, who you'll meet later, is that kind of inspirational person. Someone who opens minds and hearts. I'm proud that she is part of the Dutch delegation this year. Sinds vorig jaar is Nicky de Jager ambassadeur voor de Nederlandse tak van de Verenigde Naties. Het weer nog volop zon en weinig wolken. Vanavond koelt het ook niet veel af. Morgen is er wel meer wind en meer bewolking. En er kan dan ook een spatje regen vallen. Het wordt dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 divine feminine, I'm feminine. Mama, let me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 je mama wawa. Ah, je bent mijn nummer uno. uno. friki friki frikkie met die culo. Ah, ben een stunner, shawty, you know. Ze no noemen daddy, wat ik ben daar papi chulo. Ah, hey, hey, oh, oh, ho. Ik heb een kleine chaka, chaka voor die mo. Hey, hey, ho, oh, ho. Zo het para door die hennie, ze gaat ko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 Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsers die zich niet willen laten vaccineren en in quarantaine moeten... krijgen vanaf 1 november geen compensatie meer... voor het salaris dat ze mislopen in quarantaine. De regering vindt het niet eerlijk om belastingbetalers te laten opdraaien... voor mensen die een inenting weigeren. De drie tolken Fries bij de rechtbank en het gerechtshof Leeuwarden... weigeren nog langer te werken voor de vergoeding die ze krijgen. Er is een minimumtarief, maar de drie tolken verklaren dat dat te laag is. In de wet ligt vast dat in de rechtszaal de Friese taal moet kunnen worden gebruikt. En Netflix heeft de rechten gekocht van de verhalen van schrijver Roald Dahl. De Britse auteur werd wereldwijd bekend door zijn kinderboeken... zoals Shaki en de Chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus. Een bedrag voor de overname is niet bekendgemaakt. Het weer, morgen eerst droog af en toe zon. Vanuit het noorden bewolking en lokale spatje regen. Het wordt 19 graden. Oh, 痛苦也。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 simple things in life like when and where We didn't have no internet But man, I never will forget The way the moonlight shined upon her hair And we were trying different things And we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite song Sipping whiskey out the bottle Not thinking about tomorrow Singing Sweet Home Alabama

different things And we were smoking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

Kim